Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Lokale partijen hebben een topavond gehad. Op veel plekken kwamen zij als winnaar uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gebeurde vooral in kleinere gemeenten, maar bijvoorbeeld ook in Maastricht en Enschede. Van de landelijke partijen deden VVD, CDA en SP het niet echt fantastisch. GroenLinks en D66 kregen er wat zetels bij. en De PvdA bleef redelijk hetzelfde. In een aantal steden komen ook een paar nieuwe partijen in de raad... zoals Volt, Forum voor Democratie en Bijeen. Ja, dan nog even naar de opkomst. Er zijn weer minder mensen het stemhokje ingedoken. Net iets meer dan de helft van de 18-plussers heeft gestemd. Dat is lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Zuur vindt bijvoorbeeld de burgemeester van Almere. In haar stad stond de teller zelfs even op 33 procent. Ja, ik vind het, moet ik zeggen, dramatisch eh, laag. Ik vond eigenlijk Almere vorige keer al laag. Waren we ook in Nederland eigenlijk aan de onderkant van de grote steden. En dan is 33 procent zit daar nog ver onder. En het is bijna 12 procent minder dan vorige keer. Dus dat is gewoon echt niet goed. Inmiddels lijkt het erop dat de opkomst wel iets hoger was, maar nog steeds onder het landelijk gemiddelde. De minister van Binnenlandse Zaken wil dat er een onderzoek komt naar de lage opkomst in ons land. het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij een aanval op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol. In dat gebouw zouden meer dan duizend mensen hebben zitten schuilen. het lijkt erop dat het theater grotendeels verwoest is. Rusland zegt dat ze het niet hebben aangevallen. een enorme brand bij een bouwmarkt in Baarn is weer onder controle. De brandweer heeft uren geblust. Hoe die brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De vlammen waren goed te zien vanaf de snelweg. Sommige automobilisten parkeerden in de berm om foto's en filmpjes te maken. Dat is een slecht idee, zegt Rijkswaterstaat. Je kunt er een dikke boete voor krijgen. En het weer nog. In het oosten is het grijs. Er zijn ook buien. In het westen is het droog en daar breekt de zon ook al snel door. Het is wel frisser dan gisteren. Maximaal een graad of 11 vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Je moet gaan slapen. Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan. Maar je wordt snel ouder. En je groeit zo schoenen. weet wat je wel en niet wil doen. veel meer dan je pa verdient.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 Rusland vindt het onacceptabel dat de Amerikaanse president Biden... zijn Russische ambtgenoot Poetin een oorlogsmisdadiger heeft genoemd... vanwege de inval in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van onvergeeflijke taal. Villarreal heeft Juventus uitgeschakeld in de Champions League. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en zijn door naar de kwartfinales... net als titelverdediger Chelsea. Dat won met 2-1 van Lille. Het weer, in het oosten is nog wat regen. Vanmiddag overal zonnig, dan wordt het 10 tot 12 graden. Het ritme van your love to walk in the place and your life ZFM.